Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In zijn bij demonstraties zeker zes mensen om het leven gekomen. Duizenden betogers gingen in verschillende steden de straat op na het vrijdaggebed. Ordentroepen openden het vuur op de demonstranten. De doden vielen volgens mensenrechtenactivisten in de hoofdstad Damascus, de stad Dara en in de centraal gelegen plaats Homs. Betogers eisen al zo'n twee maanden het vertrek van president Assad. Het regime treedt de laatste tijd hard op tegen de demonstranten. Zo beschieten tanks onder meer woonwijken om het verzet de kop in te drukken. Een paar uur voor de demonstraties zei de minister van Informatie dat president Assad de komende dagen een nationale dialoog wil voeren. Daar kan volgens de oppositie pas sprake van zijn als het regime de duizenden politieke gevangenen vrijlaat en als de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. President Obama heeft een nieuwe gezant voor het Midden-Oosten benoemd. Het is David Hale die tot nu toe waarnemend gezant was. Hij wordt de opvolger van George Mitchell, die de afgelopen twee jaar heeft geprobeerd het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te helpen. Mitchell is 77 jaar en had al aangekondigd dat hij na twee jaar zou terugtreden. Het vredesproces zit al jaren muurvast. Donderdag houdt president Obama een toespraak over de vraag hoe het nu verder moet. Een dag later ontvangt hij in het Witte Huis de Israëlische premier Netanyahu. Een delegatie van de Libische opstandelingen heeft in Washington niet de erkenning gekregen waarop ze had gehoopt. De Libische interim-premier Jibril sprak in het Witte Huis met de nationale veiligheidsadviseur van president Obama... Die zei dat de Libische overgangsraad een legitieme en geloofwaardige gesprekspartner is, maar wilde de raad niet erkennen als interimregering. Jibril had daar wel op gehoopt. Erkenning is volgens hem nodig om het moreel van de opstandelingen hoog te houden, om internationale hulp te krijgen en om het regime van Gaddafi verder te isoleren. Het weer, vannacht is het droog, minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland.